Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er wordt nog steeds onderzoek gedaan bij McDonald's in Zwolle. Gisteravond werden in die fastfoodtent twee mannen doodgeschoten. De dader of daders zijn gevlucht en nog niet gepakt. Deze jongen is er behoorlijk van geschrokken. Was volgens bij voetbal. Ik eh, was wel geschrokken. Ook vooral die omstanders. was het wel behoorlijk schrikker geweest ook. Eh. ik hoop dat eh, het voor hem meegevallen is. ja, hoe erg ze aangeslagen zijn. Toen er werd geschoten verlieten mensen in paniek de Mac. De politie hoopt hen alsnog te kunnen spreken. En ook vragen ze mensen die beelden hebben om die met de politie te delen. Over een kwartiertje begint in de Tweede Kamer een bijzondere toespraak. De president van Oekraïne is online te gast en gaat speechen over de oorlog in zijn land. Politiek verslaggever Wilco Boom heeft wel een idee wat we ongeveer gaan horen. Ja, gelet op de toespraken die Zelensky de afgelopen weken in andere landen heeft gehouden... zoals de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, moeten we rekenen op een smeekbede om hulp, om wapentuigen, eh, andere hulpgoederen. Waarschijnlijk vraagt Zelensky ook of zijn land lid mag worden van de Europese Unie. En daarnaast zit er waarschijnlijk nog een Nederlands tintje aan zijn verhaal. Zoiets doet hij in elk land. Eh, in het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld citeerde hij Shakespeare. In de Verenigde Staten herinnerde hij aan de aanval op Pearl Harbor. Welke Nederlandse draaderaan wordt gegeven horen we dus zometeen. En op veel plaatsen moesten mensen vanochtend twee keer kijken toen ze de gordijnen open deden. Ja, raar wakker worden. <laughs> de gordijnen open en allemaal witte, witte, rare witte dingen uit de lucht vandaan. Ik dacht gisteren dat ze een grapje maakten. Vanwege 1 april morgen? Nou, gewoon sneeuw nu. Vorige week liep ik in mijn zomerjas. De ANWB waarschuwt dat het in het midden en noorden glad kan zijn. Het was net de drukste ochtendspits van dit jaar. Inmiddels gaat het weer een beetje de goede kant op. Het weer, regen of sneeuw dus. Het is maar 4 graden. Later vanmiddag en vanavond vanuit het noorden meer sneeuw. En dan wordt het morgen op nog meer plaatsen wit. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. 13 kilometer langzaam rijden tussen Hilversum Noord en Muiden door een ongeluk. Maar de weg is weer vrij. A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Knopend de Hoek en Knopend de Nieuwe Meer. 8 kilometer file door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is een half uur. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen.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 I'll be back with you real soon. Oh, I'll be home on a Monday, somewhere around noon. Please don't be angry. I'll be back with you real soon. to now. Whoa. Oh. We've got many years to go, so take it day by day.